Gaal tot directeur hadden mogen benoemen. Ze hadden dat gedaan achter de rug van Johan Cruijff om, de vijfde commissaris bij Ajax. Het weer bewolkt en kans op sneeuw. In het westen iets boven nul. Landinwaarts blijft het vriezen. Morgen droog en veel zon.